Bronnen van de NOS bevestigen dat dit de conclusie is van een rapport dat morgen wordt gepresenteerd. De chirurg opereerde mensen die zo dik waren dat een operatie eigenlijk niet verantwoord was. Hij liet het na hen dat te vertellen. De 54-jarige chirurg had een goede reputatie. Ruim 90% van de mensen die gebruik hebben gemaakt van de pardonregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers heeft inmiddels eigen onderdak. Dat zegt de Taskforce statushouders die zich inzet voor een huisvesting. De pardonregeling van twee jaar geleden gold voor bijna 28.000 mensen. Staatssecretaris Al Bayrak wil dat de mensen die nu nog geen eigen onderdak hebben... voor het eind van het jaar geholpen zijn. Supermarktketen Sperwergroep wil een tegenbod uitbrengen op Super de Boer. De Sperwergroep wil onder voorwaarde 30 cent per aandeel meer betalen dan Jumbo, dat vorige maand 4,20 euro per aandeel bood voor Super de Boer. De Sperwergroep is eigenaar van de Plus Supermarkten. In Padang op Sumatra is de zoektocht naar overlevenden van de aardbeving gestaakt. In omliggende gebieden wordt nog wel gezocht. Sinds vrijdag zijn er geen levenden meer gevonden en volgens het Rode Kruis is het vrijwel uitgesloten dat er vijf dagen na de aardbeving nog mensen worden gered. Op het strand van Ameland zijn zo'n 500 printers aangespoeld. Ze komen uit een van de negen containers die afgelopen weekend ten noorden van Terschelling van een schip afwaaiden. Het vrachtschip was onderweg van Zeebrugge naar Hamburg. Gisteren spoelden daar al twee containers aan op het strand van Ameland.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 Want op deze cd staan maar liefst 38 tracks. Allemaal hits van deze Simply Best. Eh, Simply Red, the best of You've Got It For Your Babies. Never Never Alone. Someday In My Life. Heaven. Maar ik heb gekozen voor Infidelity. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Voor de cd van Ray Michent, daar hoef je niet zo lang te zoeken. Want het was zijn debuut cd in 2003. De single die daarop staat, Take a Message, ja, dat was een grote hit voor hem. Maar ik heb toch gekozen voor The Color of Day. Was I ever right in wanting to lay down beside all the dreaming? I think that I stand up with all my might and take my chances. All the while, all the while. bittersweet and full of favors. Just begging to take the test. In a way, I was demanding. Glad that I'm grounded. Cause all I ever wanna be is real. No safer than sorry. and I recognize the price that must be paid for salvation. You know that I want you to figure out just what you started in again. Well, it ain't no backseat praise to put you under. Do you feel when it's safe to say? how your childhood was all over. Now that you've grown up, you've gone and thrown it all away. No safer than sorry. No plans to ignore. I'm keeping this glory like the color of the day. Way I Feel, zo heet deze cd met erop dus uh, de hitsingle van hem, Take a Message. En dit vind ik eigenlijk toch wel iets mooier eh, in The Color of the Day. Remy Sand, eh, hij heeft getekend bij Motown, maar we hebben er nooit meer iets van gehoord. En datzelfde geldt ook een <laughs> beetje van Nora Jones, want een jaar of wat geleden was er toch een hele hype rondom die dame. En de laatste tijd horen we er nog maar heel weinig van. Ik weet niet of ze alweer bezig is met een nieuwe cd opnemen, maar dit is nog van de cd Feels Like Home. Jones zelf geschreven en ze speelt het samen met een handsome band en special guest op de cd die zij een paar jaartjes geleden heeft uitgebracht. Feels Like Home. Dit is eh, Roland Verstappen. Hij heeft dit nummer samengeschreven met Ferdi Lancé. Van de CD die gewoon zijn eigen naam draagt heeft een zwoele, sexy blik. Ze zegt haar was middag, was winter. Ze denkt toch niet dat ik dat slik. Een presentator met een vlotte babbel. Doet een quiz op faces all turn blue. Yeah, I don't care long as I don't see you. If I don't see alright, long as I don't see En zo klinkt de muziek van Troy Cassar Daly, een Australische jongeman die de traditionele instrumenten vermengt met de moderne. We hoorde daar net iets van zijn eerste cd, Walking Away. En dit is Beyond Dancing van een andere cd. En zo dadelijk nog veel meer over deze Australische jongeman. Daddy got taken away by man dressed in blue. Didn't know where he was going. Pretty sure he knew. Mother was crying as loud as I've ever heard. We all sat silent and still, not saying a word. Our memories of father are faded, and mother still cries. She's such a strong young woman, and she never had to lie. She set us all in a circle, all young and so frail, and told us how our father died in a Sydney jail. Over time it brought no answers. Oh, and time went by so fast. He still lost beyond the dancing. How long will this pain? I still see mother every chance that I get. My sister and my brother call around now and then. We sit and talk and laugh and cry over photographs of our youth. When we were searching for hope and searching for the truth. Over time, it brought no answers. Oh, and time went by so fast. He's still lost beyond the dancing. How long will this pain last? Over time, it brought no answers. Oh, time went by so fast. He's still lost beyond the dancing. How long Zo'n jaar geleden had ik helemaal nog nooit gehoord van deze Trike Daily. En dat is een man die, zoals ik al zei, de traditionele instrumenten... zoals de didgeridoo van de aboriginals... Eh, vermengt met eh, de moderne instrumenten. Op een gegeven moment zei iemand tegen mij, zo'n klein jaartje geleden... zei iemand tegen mij van, Troy Cassar Daily, ken je die? Ik zei, nee, die ken ik helemaal niet. Hij liet me daar één cd van horen en ik was eigenlijk meteen verkocht. Want als je naar zo'n cd luistert, die één cd al... daar stond al folk, traditionals, daar stond country op... stond jazz op, daar stond blues op. Toen zei hij, zo heeft hij er nog vijf uitgebracht. Ik heb meteen eh, zijn... zijn een zijn e-mailadres gezocht. En ik heb de cd's besteld bij hem. En natuurlijk ook binnengekregen. Brighter Day, zo noemt hij deze cd. Picture out on town tonight. Swaying in the smoke and light. On the dance floor, every eye on you. Ever since we've been been nursing this old heart, and every day's another shade of blue. But I'll be alright long as I don't see you. tempting fate. So stay at home is the safest thing to do. Yeah, I'll be alright long as I don't see you. If I don't see you, I'll make it to tomorrow. And tonight, I'll make my peace with sorrow. alright long as I don't see you. Someday soon it won't be long. This heart of mine will be strong again, as good as new. So let the rain come falling down. They can talk all over town until faces all turn blue. Yeah, I don't care long as I don't see you. If I don't see you, I can't keep pretending that down the road there'll be a happy be alright, long as I don't see I'll be alright long as I don't see you. Yeah, I'll be alright long as I don't see you. van zijn eerste tot zijn laatst verschenen cd staan echt geen covers op. Hoor. Alle nummers zijn door uh, deze jongeman, deze Troy Cassard Daily, zelf geschreven. Hij is een beetje ja, country gerelateerd zou je het kunnen noemen. Maar dit is toch meer de richting van de popmuziek hoor. Sick Stranger. Say you made your living from an old flat top guitar. You went around the country in a beat up car. You did that till your heart was better grown. Is that how you ended up being alone? Say there was a lady, and you won her with a song that you had written years ago. soon as shine wore off, she got tired of chasing dreams. Before too long, she had to go go on play that old sex Go on play till my heart Go on play that old sex Yeah. now is all I need. Said you know that lady that I mentioned before. She was your mother up till 74. She stayed long enough to love us, but not long enough to care. She didn't need either of us there. So go on, play that old six string was not around. before. je deze cd van Ray Charles, Genius Loves Company. Genius Loves Company opzet, dan ben je meteen geraakt door, al, door het eerste nummer. Here we go again, Nora Jones, samen met die Ray Charles. Maar als je dan verder luistert op deze cd, daar staan nog zoveel andere mooie nummers op, hè? En niet alleen geschreven door Ray Charles, maar dit is geschreven door Elton John. En aan hem werd gevraagd, wil jij meedoen op deze cd? En zijn antwoord was, natuurlijk wil ik meedoen. What have I gotta do to make you love me? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? and I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? and sorry seems to be the hardest word. Sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. seems to me that sorry seems to Kevin Bachus was net 9 jaar oud toen hij voor de eerste keer met zijn vader en moeder naar een eh, concert ging van Bruce Springsteen. En daarvan zegt hij van dat veranderde heel mijn leven, van, want vanaf dat moment wilde ik eigenlijk alleen nog maar één ding en dat is muziek maken. A Child's Dream, zo heet de cd die hij uitbracht in 2005, want hij heeft er van, eh, vanaf zijn 9 jaar tot 2005 over gedaan om deze cd zelf helemaal vol te schrijven en daarnaast ook nog eens een keer te produceren. De Nederlandse jongen Kevin. Yesterday I was looking for someone who could add the things I needed in my life. When you came I thought I found someone special and so beautiful inside. How easy it is to misjudge another's mind. You're just another selfish girl living on the line. I didn't know what I was thinking. Thank God it's over now. Cause if you, I'd even stop drinking. I trusted you somehow. You saved me from the pain of lies and all the rest. So if you want to play the fool, I'll say to you, girl, be my guest. time that there was a hitch. You could have told me that you were just another ordinary bitch. How easy it is to misjudge another's mind. You're just another selfish girl living on the line. I didn't know what drinking. Thank God it's over now. Cause of you, I'd even stop drinking. I trusted you somehow. You saved me from the pain, lies, and all the rest. So if you want to play the fool, I'll say to you, girl, be my guest. I just won't change for someone. that she creates. ik lees net op zijn eh, website www.kevinonline.nl dat hij pas geleden weer een nieuwe cd heeft uitgebracht. En de optredens, die zijn daar ook terug te vinden hoor. Gracias Compay, zo heet de cd van Compagnie Segundo. Makusa is bandje nummer 2 van die cd. Een dubbelaar overigens met alleen maar vrolijke, zonnige muziek. me quisiste una y yo también te adoré, con tanta ilusión que quise que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste Macusa, que triste yo me quedé. volviste el retrato que en prueba de amor te di y me pediste tus cartas que en ella decías así te quiero mi puchuquito tú nunca me hagas sufrir Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. se dieron cuenta que todo iba a ser presión Se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de un amor. y para a nadie te querrá nadie, pero nadie, nadie te querrá. Como yo te quise a ti, tu a nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. a nadie, te queda, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Por un poquito de tiempo que de ti me separe, me traicionaste Macusa, que triste yo me quedé. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te queda, nadie, pero nadie, nadie te queda y yo también te adoré. Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Como yo te quise a ti más a nadie te querrá, nadie pero nadie, nadie te querrá. Como yo te quise a ti más a nadie te querrá. de Nederlandse formatie, de negenmansformatie, De Dijk. Prachtige CD uitgebracht, ook alweer een aantal jaren geleden. Soms een beetje moeilijk te verstaan door die teksten van hun. Ze hebben het over het eten, het drinken, het roken en nog veel meer van die dingen in. Slechte gewoonten is tot het allemaal draait. Mm, en tot in mijn kop, dan ben ik ver kunnen leiden tot